Uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. de winnaars van de verkiezingen in Groot-Brittannië. partij krijgt er negen zetels bij en komt op 316. Tien zetels verwijderd van een absolute meerderheid. Labour blijft ver achter met 239 zetels. De Liberal Democrats, waarmee Cameron de afgelopen vijf jaar een coalitie vormde... krijgen een flinke klap. Ze gaan van 57 zetels naar 10. Dat betekent wel dat een voortzetting van de coalitie mogelijk blijft. De Schotse SNP wordt in één klap de derde partij van het land met 58 zetels. De eurosceptici van UKIP blijven steken op twee zetels. In Sittard zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens 1 Limburg gaat het om leden van één of meerdere motorclubs. Schietpartij begon in de buurt van een sportzaal... waar op dat moment een groep handballers aan het trainen was. Eerst werd buiten een schot gelost. Daarna ging een groep motorrijders het café van de sporthal binnen. Daar werd opnieuw geschoten. De reden voor de schietpartij is nog onduidelijk. In Jemen is een topman van Al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland gedood... die in januari de verantwoordelijkheid had opgeëist voor de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. Dat meldt een organisatie die zich bezighoudt met het bestuderen van extremistische groeperingen. Nasser bin Ali al-Ansi zou onlangs zijn gedood door een Amerikaanse drone. Hij was de ideoloog van de jemenitische tak van Al-Qaeda. België wil voyeurisme strafbaar maken. Minister van Justitie Geens is van plan dat zo snel mogelijk bij wet te regelen. Aanleiding vormt de vrijspraak van een gluurder die had bekend vrouwen te hebben bespied. De coach van een damesvoetbalploeg filmde de vrouwen, onder wie minderjarigen, tijdens het douchen. De man kan vrij omdat er geen sprake is van een strafbaar feit als de slachtoffers niet gedwongen worden en de filmpjes niet worden verspreid. Het weer, vannacht alleen in het noordwesten kans op een bui.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 Ik heb geen idee. Ze zeggen wel eens, hoe kom je zo druk, kom je zo druk, kom je zo druk? Ik weet het niet. Maar goed, ik ben hier niet alleen. Eh, Mysterycast Kerst is er ook. En uh, André. Ja, Willem. Nou, een klein beetje ADHD. Hoezo? <laughs> Zo. <laughs> nou, ik denk dat we op een goede manier eh, bezig zijn. Ja, dat denk ik fantastische ook. fantastische soulnummers op dit moment. Ja, nou we gaan nu naar een echte vinyl van Clarence Carter. En een stukje historie van Clarence. Vertel hij, eens. hij is ooit blind geboren. Nog een keer? Hij is ooit blind geboren. Oké, en nog daar, meer... daar, kennen we er nog wel een paar van natuurlijk. Nou, ik vind het... Uh, ja, ja, Stevie. Ja. Ray. Ja, precies. Zou het toch aan de sol liggen dan? Ik denk het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Uh... Ja. Nee, ik bedoel, nou ja. Blijft een moeilijke vraag in het leven. We gaan het gewoon proberen en kijken of het geen eh, open haardvuurnummer is. Zo is het. Goed zo. I was born and raised down in Alabama. On a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it. Of course, deep down inside, he was hurt because he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had. He did wonders when the times got bad. The little money from the crops he raised barely pays the bills we made. Oh, life at knocked him down to the ground. When he tried to get up, life would kick him back down. One day, Papa called me to his dying bed, put his hands on my shoulders, and in tears he said, he said, Patches, I'm depending on your son to pull the family through. My son, it's all left up to you. Two days later, Papa passed away. I became a man that day. So I told mama I was gonna quit school, but she said that was daddy's strictest rule. So every morning before I went to school, I fed the chickens and I chopped wood too. Sometimes I felt that I couldn't go on. I wanted to leave, just run away from home. But I would remember what my daddy said with tears in his eyes on his dying bed. He said, Patches, I'm depending on you, son one day a strong rain came and washed all the crops away. And at the age of 13, I thought I was carrying the weight of the whole world on my shoulders. And you know, Mama knew what I was going through, cause every day I had to work the fields. Cause that's the only way we got our meals. See, I was the oldest of the family, and everybody else depended on me. Every night I heard my mama pray, Lord, give him strength to make another day. Though years have passed and all the kids are grown, they just took mama to a brand new home. Lord knows, people, I shedded tears, but my daddy's voice kept me through the years. Saying, I just, I'm the your son, the blood of me through. Eh, daar word ik eventjes eh, mee verrast. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat nummer eh, hoor ik niet vaak. Hoeft ook niet. En ja, ik vind, het wel, ik vind het leuk dat jij ermee kwam eigenlijk. Hoe kwam je er zo bij? Nou, dat is een van de eerste nummers die ik ooit gekocht heb... toen ik nog 16 of 17 jaar was. Ja. En dat nummer is me altijd bijgebleven. In die tijd kon ik hem ook gewoon letterlijk meezingen. Ik heb je die gehoord, maar dat is mijn schuld. Ik had de microfoon gewoon open moeten zetten natuurlijk. Ja, absoluut. Want ik zag, ik zag het hoofdje wel heen en weer gaan, maar... Ja. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, eh, het is, uh, het is vinyl. Het is een hele goede kwaliteit. Ik heb weinig tikjes gehoord. Ietsjes ruis. Ja, maar, Het is natuurlijk al zo oud. Hoe oud is het? 30 jaar? Nou ja. Ja, minimaal. Minimaal. Nou, dan moet je kijken. Moet, dan moet je eens kijken, dat ben ik voorbij. Ik word grijs. En het enige wat die plaat hebben is dat die wordt grijs gedraaid. En dat Zo is het. Dat is wel weer jammer. We gaan eventjes verder met een, een artiest. Misschien heb je er wel eens van gehoord, misschien ook niet. Het nummer heet uh, Enough Forever en het is van eh, Betty Bibbs. Van wie zeg je? Betty Bibbs. Echt onbekend talent. Onbekend talent? Nou, hier, eh, hier ga je iets van opsteken, André. Kom goed. Oké. dat was Betty, Betty, Betty Bips met uh, Enough for Everybody. En eh, ja, eh, voor sommigen is ze bekend, voor, of anderen weer niet. Hè? Maar anderen, kende jij haar trouwens of niet? Nou, ik, ik, ik, moet eerlijk zeggen Willem, ik ken haar... zij doet me denken aan Sally Walters. Sally Walters, Jamie, nee, daar heb ik heel lang niks meer van gehoord. Ja, die heeft ongeveer dezelfde soort muziek. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik, ga eens, ik ga eens kijken of ik daar iets van kan vinden. Of, ja, of jij moet een nummer weten waarvan je zegt van... nou, eh, nee, op dit moment even niet. Schiet me niet te winnen. Nou ja, goed. Eh, we moeten nog eventjes. Het is eh, tien over twee, lokale tijd. En lokale tijd is Zandvoort. En voor de mensen over de grenzen. Dit is lokale tijd, hè? Dus GMT plus één. Maar goed, <laughs> dat hoeven jullie niet te vertellen. We gaan lekker verder met het volgende nummer. En dat is een, een verzoekje, zie ik hier staan. En ja, ik hoor mezelf nog. En waar komt het muziekje van? Waar wordt de aanvraag gedaan? In Hamilton. In Hamilton? Hamilton, Canada. Ah, oké. en uh, ze swingen daarmee en ze vinden het helemaal geweldig... dat, eh, dat er een, Nederlands radiostation soulmuziek draait. En dan ook nog een beetje in de tijd uh, waar hun in mee kunnen kijken. Want er zit er iets van zes uur verschil tussen, geloof ik. Ja, zes, zeven uur denk ik wel. Ik denk het wel, ja. ja, Het is in ieder geval voor mij te ver om te fietsen. Maar de muziek draai ik met alle liefde, dus daar komt-ie. titeltje natuurlijk. De Shoop Shoop Song van eh, Betty Everett. En eh, ik krijg eh, net via een betrouwbare bron en, uit Hamilton... dat het is zes uur verschil. Dus het is nu acht uur s'avonds daar. En, nou ja, volgens mij eten wij gewoon mee. ik bedoel, dinnertime is al geweest, geloof ik. Acht uur, zeven uur. En wat betreft de muziek, ja, daar moet je echt vaker naar luisteren. En, nou, bij ZFM kan dat. Moet je gewoon eens Even de pagina kijken. Eh, dat is, eh, de pagina is eh, zfmzandvoort.nl. En als je live wil meekijken, maar dat doe jij nu volgens mij ook. Uh, zfm-live.nl. En dan, nou ja, dan zie je mij ook nog. Nou niet dat het nou echt geweldig is. Het gaat tenslotte om de muziek, hè?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 Me and Mrs. Mrs. Jones. thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Mrs. Jones. minute if I have any sense. Something tells me I'm a fool that you treat me so cruel. Nevertheless, I say you gotta be waiting, sitting. Dat was ik er eventjes te laat. Oh, oh, oh, oh. Maar dat geeft niet. Eh, André, we gaan even de Harlem Shuffle doen. Wat dacht je ervan? Helemaal goed. van Bob. Wat zeg je? Het is volgens mij Bob en nul. Bob en nul, helemaal goed. Yeah, you go for yourself. You Ja, Bob Earl. Nee, Bob en Earl was hè, de Harlem Shuffle. Had, jij, eh, had je nog een, eh, een, verzoekje, André? Of had je nog iets waarvan je zegt, nou, dat... Eh, nou, ik zou eigenlijk wel eens wat willen horen van uh, Delany en Bonnie. En volgens mij hebben we die ook op vinyl. Bellany en Bonnie? Ja. Hmm. En dat is, dat is een nummer uit de eind jaren 60. Ja. En dat nummer toen de tijd was Motown ook bezig met die, die, eh, die ontwikkeling van uh, die rassensegregatie. En dat was nog in de tijd van Martin Luther King. En toen ging Motown ook wat meer politiek getinte nummers uitbrengen. Oké. En dit was er één van. Ja, één eh, probleem. Voor mij heb ik hem niet klaarstaan, denk ik. Oh jee. Nou, dan gaan we hem opzoeken. We gaan hem opzoeken en dan, dan zal ik eerst even verrassen met, met de Blackbirds. Helemaal goed. En eh, die sturen we gelijk even de kant op van, eh, van Canada. Want eh, ik kreeg dus net... een verzoekje ervoor. Nou, niet verzoekje. te horen. ze hebben daar de hele vinylkast over opgehaald. En alles ligt naar de vloer. De vloer dreigt door te zakken. Oh jee. En nou, ik zou zeggen, als er wat moois tussen zit... het mag altijd naar Nederland toe, hè? Absoluut. <laughs> de Blackbirds. Moving in Dancing in Rhythm from the Blackbirds. Nou ja, goed. Hè, gelukkig. Nou ja, uh, Free the People. Nou, dat lijkt me fantastisch, Willem. Ja, zullen we dat vinyl doen? Wat denk je? Ja, ik denk dat we dat maar moeten doen. Wij gaan dat, eh, wij gaan dat eens even rustig proberen. Even kijken, hoor. Het is altijd spannend natuurlijk of dat wil, hè? Ja, het wordt een hele spannende tijd. Haha! Daar komt hij. Mm-hmm. eventjes een apart nummertje. En vanaf vinyl, het werkt eh, fantastisch. Ik ben helemaal gelukkig, Willem. Ja, nou weet je, misschien, eh, misschien weet je hier eh, iets van. Nou, oh, Percy Sledge. Oh, oh daar heb jij wat over te vertellen. weet je wat, dan zet ik hem eventjes stop. Eventjes zo. Hij is ons net ontvallen, een maand geleden. Ja. Het is toch wel weer triest, weer een grootheid die, die ons heeft verlaten. Ja, want hij schreef altijd van die enorme emotionele ballads, soul ballads. En eh, het is natuurlijk een, een kanjer in, uh, in de soulwereld. Dus ik denk dat het ook goed is om deze nu eens even te draaien. Wij gaan hem eh, helemaal vanaf het begin draaien, vind ik, eigenlijk. Helemaal goed. En dan, dan gaan we er met z'n allen maar eens even van genieten. ik, ik ga steeds meer berichtjes. En dat vind ik allemaal hartstikke leuk. Maar neem me niet kwalijk dat ik niet allemaal kan beantwoorden. Want anders ben ik meer bezig met het tikken dan met het eh, schuiven, zeg maar. Zijn ze wel positief, Willem? Ehm, ja, over jou wel. <laughs> Oh jee. <laughs> nee, ze zijn over het algemeen allemaal positief. En de mensen genieten allemaal. En ik vind het hartstikke leuk. Ehm, het is een ruk, zeven uur. Maar ja, eh, als het leuk is, wat maakt het dan uit? Ik hoop dat jij het ook een beetje naar je zin hebt. We hebben het fantastisch naar de zin. Oh, wat klinkt dat fantastisch natuurlijk. En de tijd vliegt voorbij. De tijd vliegt echt voorbij. Dus uh, nou, we zullen uh, eh, Percy's eventjes uh, eh, instarten en uh, ervan. lets En eh, ja goed, zoals André al zei, eh, hij is ons eh, ontvallen. En ja, het, het, gebeurt, het gebeurt gewoon. Niets is gemaakt om te blijven, alleen de herinnering blijft. Ik heb een nummer naar André. Say a Little Prayer. En als ik dat zeg, wat zeg jij dan? Oh, dat is duidelijk een geval van Rita Franklin. Die daar iets van haar opvoeding in, in laat uitkomen zij heeft ooit namelijk eh, in, een, uh, in, een, in, een, in een choir gezeten. Ja, een gospel choir, denk ik. Een gospel choir. Ja. En haar vader was ook dominee. Oh. En eh, dat komt ook in dit, in dit nummer komt dat ook heel goed naar voren. Oké. Dus ik, eh, ik ben blij dat je dit nummer gaat draaien. Nou, ik vind, het, ik, vind, het leuk dat je dit vertelt, want het is een beetje de plaat en zijn verhaal eigenlijk, hè, wat we nou aan het doen zijn. Ja, precies. ongewild eigenlijk, maar goed, het gebeurt vanzelf. En eh, nou ja, ik zet hem klaar en uh, daar gaan we van genieten. Absoluut. het blijft een verschrikkelijk lekker nummer. Rita Franklin. I say a little prayer. Wij, eh, we hebben een verzoekje. En eh, ja, het staat er al een tijdje. Goed, ik hoop dat ze, dat ze nog wakker is. Marit de Bruin. En je vraagt om uh, Tavares. En uh, Heaven Must Be Missing an Angel. Ik heb eventjes diep moeten graven, maar... ik kan je vertellen. We hebben hem. Tavares. En dan de, lange versie ook nog. En eh, daar ben ik natuurlijk altijd wel blij mee. En eh, nou ja, goed. Ik heb een nummer klaarstaan eh, van Chantel. Zeg je dat wat? Nou, even op dit moment niet. maar ik denk dat er een heleboel luisteraars zijn... die op dit moment een geweldige nacht beleven. Ik, als je het nummer hoort, zeg je dan even zo meteen van... Jord nou het Tavares, maar goed, die gaan we wel weg. Maar, dus kijk wat, uh, wat lockie ervan zegt. lockie de Chantel, wat vind jij ervan? maar horen. Nou, vooruit. ben jij nou aan het doen dan? Nou, dat, dat, dat kan toch niet? Je gaat er toch niet doorheen zitten praten? Je moet wel wakker blijven, hè? Volgende nummer alweer. En ik zie je één microfoon staat open, de ander niet. Staat hij niet open, André? Ja, hij staat helemaal open. Hij staat helemaal open. Ja, ik denk even, wat staat er nog open, dacht ik. Het is een, was eh, nog niet in slaap gevallen. Nee, nee, nee. Nee, nee maar goed, eh, heel vaak dan krijg ik wel eens het, uh, het verwijt. Dan stellen ze de vraag van jij geen slaap, Willem? <laughs> Nee, ik niet. Ik ga gewoon door. Het is 7 uur morgen vroeg, dat maakt niet uit. Ik had een eh, nummer klaarstaan. Hij startte iets eerder eh, dan eh, eigenlijk mijn bedoeling was. Uh, Golly Maaien. Wel eens van gehoord? Jawel, hè? Nou, het zegt me wel iets, maar... Ik zal hem eens even... heel diep graven. Graven intussen maar eens even diep. Dan zal ik hem even opnieuw opstarten, want het is een nummer... moet je gewoon, moet je gewoon helemaal horen. Dus daar komt hij. about the moet ik het nummer toch eh, onderbreken, want uh, we gaan naar de klok van drie uur. En ik moet zeggen, mensen, mensen, wat gaat het snel zeg. André, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar eh, de tijd vliegt mij tussen de vingers weg. We kunnen nog wel een hele dag doorgaan op deze wijze. Nou ja, wie weet, iets voor de programmaleiding. Programmaleiding, mocht je luisteren, het wordt tijd voor een 24 uur uitzending. En dan gewoon non-stop, maar kan onze scheel. Het maakt allemaal niet uit.